Zit van der Linde met het NOS-journaal. De leider van de Democraten in de Amerikaanse Senaat wil nu ook dat Joe Biden zich niet herkiesbaar stelt voor de presidentsverkiezingen. Chuck Schumer heeft dat persoonlijk tegen Biden gezegd, volgens ABC News. Eerder spraken ook 20 congresleden zich uit tegen de kandidatuur van Biden. De 81-jarige president zegt dat hij zijn deelname alleen zou heroverwegen om medische redenen. Inmiddels is bekend dat hij corona heeft met milde symptomen. Biden zegt zelf dat hij zich goed voelt. Uit een peiling van AP bleek dat twee derde van alle democratische kiezers wil dat Biden het stokje overdraagt. De pier bij Gaza om hulpgoederen naar de Palestijnse bevolking te brengen wordt weer afgebroken. Daarmee komt er een einde aan de Amerikaanse legermissie. Het project kampte vanaf het begin met allerlei problemen, waardoor de aanvoer beperkt bleef. Critici spreken van een mislukking, maar de VS zegt dat de pier altijd al bedoeld was als tijdelijke oplossing... en dat zo toch bijna 9 miljoen kilo aan goederen naar Gaza is gebracht. Het hele project kostte 230 miljoen dollar. De pier is in totaal 20 dagen operationeel geweest. In Duitsland zijn gisteren drie Nederlanders opgepakt die bezig waren een geldautomaat op te blazen. De drie wilden explosieven plaatsen bij een geldautomaat in een dorp in Neder-Saxen toen ze werden opgemerkt door een voorbijganger. Die waarschuwde de politie. De drie verdachten vluchtten in een auto zonder dat de automaat tot ontploffing was gebracht. Ruim 100 kilometer verderop konden ze worden aangehouden. De rentmeester van het Utrechtse landgoed Den Treek, waar, een meisje zou zijn gebeten door een wolf, zegt dat er al langer problemen zijn. Volgens hem volgen wolven wandelaars en fietsers in het gebied en zijn er ondanks wolfwerende hekken ook schapen doodgebeten. De provincie adviseert nu om het gebied voorlopig te mijden. Het weer een heldere nacht, een graad of 13. Morgen zon en wolken, het blijft droog en het wordt 23 tot 27 graden.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 to let you lose, And I know gone. She says it must be youth that keeps us feeling strong. I see her in a face that's turned to ice. And when she smiles, she shows the lines of sacrifice. And now I know what they're saying as our sun begins to fade.